De minister zegt dat ze het dus doet om leerlingen te beschermen. Het zijn afspraken, geen verbod. Mogelijk komt dat er later alsnog als leerlingen zich er niet aan willen houden. Colombia wil opschieten met het omhoog halen van een eeuwoud Spaans scheepswrak. President Petro wil dat het oude wrak nog voor het einde van zijn termijn boven water komt. The discovery of a ship that sank off the coast of Colombia 300 years ago is being called the holy grail of shipwrecks. And with good reason. billions of dollars in sunken treasure at the bottom of the ocean Ja, een enorme lading goud, juwelen en kanonnen liggen dus nog op de bodem. Waarschijnlijk ligt de waarde daarvan tussen 3,5 en de 18 miljard euro. Colombia maakt nu haast omdat ook een Amerikaans bedrijf claimt het wrak als eerste te hebben gevonden en de helft van de lading eist. Het boven water krijgen wordt hoe dan ook een flinke klus, want het wrak ligt op ruim 200 meter diepte. De NS gaat de prijzen van treinkaartjes toch niet verhogen volgend jaar. Het demissionaire kabinet trekt 100 miljoen euro uit om dat te voorkomen. NS zegt eh, wel trein kaartjes eind volgend jaar alsnog duurder kunnen worden als er geen permanente oplossing komt. En een belangrijk moment in de jonge carrière van koning Charles. Hij mag voor het eerst officieel als koning de Britse variant van de troonrede voorlezen. En de Britten zouden de Britten niet zijn als er niet allemaal poespas omheen zou zijn. Kom er maar in, correspondent Fleur Launsbach. Het beroemde stukje van de dag vandaag is de Black Rod. Dat is een boodschapper die naar het lagerhuis wordt gestuurd om de parlementsleden op te halen. En die krijgt traditioneel gezien de deur in het gezicht gesmeten. En dat staat voor een onafhankelijk gekozen parlement en nog uit de tijd van Charles I... die in 1649 werd onthoofd. Nou, het is te hopen dat eh, deze Charles het er beter van afbrengt. Hij begint over een half uurtje.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 Het Prins Bernhard Cultuurfonds heet voortaan Cultuurfonds. De naam van de prins wordt niet meer gebruikt. Vorige maand bleek definitief dat prins Bernhard een tijd lang lid was van de nazi-partijen, de NSDAP. Na een verbod op middelbare scholen is het de bedoeling dat mobiele telefoons ook verdwijnen in de klas op basisscholen en in het speciaal onderwijs. Minister Paul heeft hier afspraken over gemaakt met de onderwijssector. NS-kaartjes voor binnenlandse treinreizen worden volgend jaar niet duurder. De tarieven voor internationale reizen gaan wel omhoog met 8 En het weer, buien, vooral later vanmiddag en vanavond. Er staat vrij veel wind vandaag en het is een graad of 12.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 Don't wanna think about no. it Don't wanna talk about mm. it hmm. I'm just so sick about it Can't believe it's ending this way Just so confused about uh. it Feeling the blues about yeah. it I just can't do it Can you it. tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when came Should've known better that you were gonna make me cry. And breaking my heart you run I know that you're living a lie.